Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat Oklahoma heeft na de aardbeving van vanochtend tientallen schalieputten gesloten. 35 putten moeten direct dicht. Volgens de overheidscommissie die erover gaat is er wetenschappelijk bewijs dat de opslag van afvalwater bij de winning van schaliegas en olie leidt tot aardbevingen. Oklahoma werd vanochtend getroffen door de zwaarste beving in de regio tot nu toe. Naburige staten hebben de afgelopen jaren het aantal schalieputten al beperkt. Sindsdien is het aantal aardbevingen daar meer dan gehalveerd. In Bangladesh is moslimleider Mir Qasem Ali opgehangen. Hij was een van de leiders van de grootste islamitische partij in Bangladesh. De 63-jarige Ali kreeg de doodstraf voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Bangladesh scheidde zich toen met hulp van India af van Pakistan. Islamitische doodseskaders brachten destijds honderdduizenden voorstanders van de onafhankelijkheid van Bangladesh om het leven. Ali is de vijfde moslimleider die ter dood is gebracht sinds premier Hassina in 2010 een tribunaal oprichtte om oorlogsmisdadigers te berechten. Voor de zuidkust van Turkije bij Antalya is tijdens een storm een schip met toeristen gezonken. De ongeveer 80 opvarenden konden bijna allemaal worden gered. Twee mensen worden nog vermist, onder wie een kind. Het schip was onderweg terug naar de haven, zo'n drie kilometer uit de kust, kapseisde de boot plotseling. Na jaar is er in Nederland weer een wolf in het wild gezien. Bewoners van het dorpje Beuningen in Overijssel aan de grens met Duitsland fotografeerden het dier op een grasvlakte. Staatsbosbeheer zegt dat het zeer waarschijnlijk om een wolf gaat. Een jaar geleden werd in het Groningse Kolham een wolf midden in een woonwijk gezien. Dat dier werd later doodgereden in Duitsland. Het weer vanavond en vannacht buige regen. Daarbij kan het ook even onweren. Morgenochtend trekt die regen naar het oosten weg. Dan breekt vanuit het westen de zon soms door. Maar buien met onweer blijven mogelijk.